De problemen zijn het grootst op de snelwegen. Rond Amsterdam kan niet worden gestrooid, omdat alles vaststaat. Ook de sneeuwschuivers en strooiwagens komen in de file terecht. Pas als het minder druk is, gaan ze de weg op. De hele ringweg A10 rond Amsterdam staat vast. En ook op de A9 en de A4 staan lange files. Rond Haarlem, Zaanstad en Amsterdam rijden bijna geen bussen. En het treinverkeer van en naar Haarlem ligt stil. In Groningen, Drenthe en delen van Friesland rijden de bussen door gladheid met vertraging. In Den Haag mag de nieuwe politieke partij Stop Wilders Nu niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het Centraal Stembureau vindt dat de naam in strijd is met de openbare orde, omdat hij zich richt op een persoon en een bedreigende associatie oproept. De initiatiefnemers van de partij gaan bij de Raad van State in beroep tegen het besluit. Minister Klink vindt dat verloskundigen en gynaecologen beter moeten samenwerken en communiceren. Anders moet de inspectie voor de volksgezondheid ingrijpen. Hij zei dat toen hij het adviesrapport in ontvangst nam van de stuurgroep Zwangerschap en Geboorte. In dat rapport staat dat in Nederland meer baby's sterven vlak voor, tijdens en na de geboorte dan in andere Europese landen. Vijf jongens uit Meppel hebben tot 50 uur werkstraffen gekregen voor het nodeloos bellen van 112. Dat deden ze vorig jaar 600 keer. Drie van de jongens zijn volgens de kinderrechter in Assen ook verantwoordelijk voor 12 valse bommeldingen op Schiphol. De jongens van 16 en 17 dachten dat de politie ze niet kon vinden omdat ze na het bellen de simkaart uit hun mobiele telefoon haalden.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 apart. van de bekendste nummers van Hank Williams Sr. Maar het is niet door hem zelf geschreven hoor. Heel veel mensen dachten in eerste instantie dat het geschreven was door niemand minder dan uh, Willie Nelson. Maar nee, het is geschreven door de producer van deze Hank Williams, Fred Rose. En hij heeft er eh, heel wat eh, eer mee gekregen. Henk Williams Jr., het is eh, januari, 1 januari 2010, is het 57 jaar geleden dat die man is overleden. Hij heeft een heel groot oeuvre nagelaten. De laatste jaren van de, van de jaren 40 was hij zeer bekend en is eh, al heel vroeg in de in de jaren 50 gestorven. 1 januari 1953 is deze Henk Williams overleden. Na zeggen zat hij dronken achter in de auto en eh, is hij daar overleden. Of het waar is, het is nooit helemaal echt bewezen. Welkom bij deze uitzending van Country Track. Weer één of twee uur lang gevarieerde country music. Maar in dit uur alleen maar muziek van die grote Hank Williams senior. I wonder so like a stranger in the night. Praise the Lord, I saw the light. Well, I saw the light. I saw. Country Trail Band met uh, lead focus van eh, Wim Pauls terug te vinden op een cd die zij noemen Country Gospel Classics. En daar kan natuurlijk I Saw The Light niet op ontbreken. Een aantal popartiesten hebben ook muziek opgenomen van die Hank Williams senior.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 Hè? Ook van Tim O'Brien. Now Oh. In 2001 verscheen deze cd van Tim O'Brien en Daryl Scott. Real Time, zo noemt ze de cd. En daar stond op eh, Weary Blues from Waiting. Tom Petty, You're Gonna Change. Will you wore out a brand new trunk? Packing and unpacking your junk. Your daddy is mad, he's done got peeved. You're gonna change or i gonna leave. You're gonna change the way you live and change the things you do. Stop doing all the things that you oughtn't to. Your daddy is mad, he's done ain't right, and that is wrong. You just keep nagging all the day long. It's gotta stop. I don't mean believe. Well, you're gonna change, or I'm gonna leave. The way to keep a woman happy, make her do what's right, is love her every morning, ball her out at night. Your daddy's mad. He's done got beat oh Lord. You're gonna change or I'm gonna leave. time that you get mad, you pack your eggs and go back to dad. You tell him lies he don't believe. Well, you're gonna change, or I'm gonna leave. The way to keep a woman happy and make her do what's right is love her every morning, ball her out at night your daddy's mad. He's done got peace. You're gonna change or I'm gonna leave. Well, you're gonna change or I'm gonna leave. You're gonna change. regelmatig komen er cd's uit met eh, Music of Hank Williams. Deze cd heet ook eh, Timeless en eh, is uitgebracht door Lost Highway. En Johnny Cash, Lucinda Williams, Ryan Adams, Hank Williams III, die komt straks ook nog aan bod. Emmylou Harris, Keith Richards, dat zijn allemaal mensen die meegedaan hebben op die cd. Prachtige cd geworden met hoog, ja, hoe, hoe, hoe, zeg je dat, hoogtijdnummers van die Hank Williams senior. En deze heren vinden het ook leuk om muziek uit te brengen van die Hank Williams, de Hillbilly Boogieman. Last night at half past ten, that baby of mine wouldn't let me in, so move it on over, move it on over, move it on over, move it on over, move over little doggy, cause a big dog is moving. the lock on that front door. And my door key, it don't fit no more, so get it on over. Move it on over. Shove it on over. Move it on over. Move over now, cause the mad dog is moving and on it on over. Move it on over. Rub over old dog, cause a new dog is moving in on the fiddle. She don't mean nothing to pay around. I done let that deal go down, so pack it on over. Move it on over. Shake it on over. Move it on over. Move over, skinny dog, cause a fat dog is moving in. Nederland. Ja, wie zegt dan dat een eh, cd-speler niet eh, over kan slaan? Nou ja, als je tegen de tafel aanstoot, dan eh, wil ik gerust overslaan hoor, zo'n ding. Helemaal geen probleem, maar die komt nog wel een keer in de herkansing. Nu gaan we naar kijken naar Long Gone Lonesome Blues van Sheryl Crow. suffered so aimless, life filled with sin. I wouldn't let my dear cigarette. Then Jesus came like a stranger in the night. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrows in sight. Just like a blind man, I wandered alone. Sorrows and fears I claimed for my own. Then, like a blind man, God gave back his sight. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrows in sight. I saw Straight is the gate and narrow's the way. Well, now I have traded the wrong for the right. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrows in sight. about Say hallelujah. Say yeah, yeah. yeah. Give me one more. Hallelujah. hallelujah. The heren die al een paar keer hier in Nederland zijn geweest. En dan heb ik het over de Good Brothers. Ze hebben dit eh, live opgenomen hier in Europa. Ze hebben door heel Europa heen getrokken. Hebben daar eh, wat eh, apparatuur mee laten draaien. En de beste opnames hebben zij gebruikt voor deze cd. Gone So Long te maken. De Good Brothers uit Canada. En zij zullen nog vaker terugkomen hoor. Hank Williams Sr. Hij heeft een zoon, Hank, Williams Jr. En ook die heeft weer een zoon. Dus je hebt eigenlijk drie Hank Williams. Je hebt de vader, je hebt de zoon en je hebt dan ook nog een keer de kleinzoon. En die hebben samen een nummer opgenomen. In 1996 onder de naam de Free Hanks. Move it on over. en Kleinzoon, Move It On Over. Ja, eh, die, die Hank Williams eh, Jr. die heeft eh, zijn vader nog maar heel kort gekend. Maar daar de zoon weer van. de derde Henk, ja, die heeft zijn grootvader eigenlijk nooit gekend. En dan is het toch prachtig dat je op zo'n manier... met allerlei technieken toch nog een keer een liedje samen kunt zingen met je grootvader. Do you hear that she sounds too blue to fly. The midnight train is winding low. I'm so lonesome I could cry. Did you ever see? ride? weep when leaves begin to die. That means he's lost the will to live. I'm so lonesome I could cry. thank you Country. Zo heet deze cd. Who Will Calm the Storm, Liz Meyer. Prachtige, prachtige nummers staan er op deze cd van onder andere Del McCory, Bob Paisley, Jerry Ken, Dick Stabler. En ook deze Liz Meyer heeft uh, de présence gegeven op deze cd. Uitgebracht op Strictly Country Records. En dit is eigenlijk een eh, country rock formatie. The Pirates of the Mississippi. Maar ze schamen zich ook niet om muziek op te nemen van die Hank. Williams. Well, van de grote man, maar brengen er een eigen draai aan. En sommige mensen die zeggen van nee, ik probeer het zo origineel mogelijk te houden. helaas nog maar heel weinig van horen hoor, van Susie Boggess. Ja, af en toe dan doet ze nog wel mee als uh, gastartieste, maar zelf brengt ze eigenlijk nog maar weinig cd's uit hoor. Somewhere Between, een eh, prachtige cd uit, eh, uit 1989 alweer. Ja, het, is, het, het, gaat af en toe heel snel in de wereld hè. En dit was My Sweet Love Ain't Around, die Susie Boggess. En ze heeft geprobeerd om het zo puur mogelijk te houden. Dat schrijft ze zelf in dat cd'tje. Charlie McCoy, Harmonica Jones, zo heet deze cd. En u weet het, Charlie McCoy is een virtuoos op de mondharmonica. Ook met I'm So Lonesome I Could Cry. Honky Tonking Go Around. En dat is afkomstig van de cd Will the Circle Be Unbroken? Music from a Circle, zo heet de cd, volledig. En eh, William McEwen, hij heeft deze cd geproduceerd. En eh, dat alle prachtige cd is dat eigenlijk hoor. Het zijn eh, een, een, aantal cd's geworden. De Nitty Gritty Durband, die had op een gegeven moment het idee opgenomen om oude muziek weer eens een keer in een nieuw jasje te gaan steken. Nou ja, 1972, dan is het eigenlijk ook alweer oud hè. Misschien kent u wel, Benny Joning van de formatie Normaal. Het zijn eigenlijk ruige rockers, maar hij dacht op een gegeven moment... laat mij ook eens een keer een cd op gaan nemen met alleen maar country music erop. I'll take you to the picture show and be I'll hold your hand. I'll settle in your ball and let you go me with your plan. I'll listen to your trouble and pet you when you cry. But get that One and one makes one. I'd like to cut on the EU and listen to you lie. But get that married out, you're gonna be a bachelor till I die. live your own life, I don't need commands. No force on earth can tie me down. Matrimony, as I understand, is when she takes your money and your tear me when they chime. I've seen those merry people just up and say goodbye. But get that marrying out of your head, I'll be a bachelor till I die. Live your own life, I don't need commands. No force enough can tie me down. Matrimony, as I understand, is when she takes your money and you're through. There's freedom mighty precious in this land of liberty? I've seen what matrimony's done to better man than me. I don't mind keeping company with the apple of my eye. But get that marrying out, you better be a bachelor till I die. Live your own life, I don't need romance. No force enough can tie me down. Ruikerokker eh, Benny Joling... die eh, ook toch wel eens een keer een eh, cd wilde maken met alleen maar country music. Ik weet het, ik draai soms wel eens twee nummers hetzelfde. Move It on Over, die heb ik daar straks ook uitgedraaid. Maar ik wil u nog een keer die versie laten horen. Maar nu van Travis Tritt samen met George Thorogood. She told me not to mess around. I done left. zijn er twee, eh, twee rockers eh, achter elkaar. Hè? Travis Tritt en die eh, Benny Jolink. ja, Travis Tritt <laughs> zou je dan bijna kunnen zeggen van de Amerikaanse Benny Jolink. Of net andersom de Nederlandse Travis Tritt. Dit is afkomstig van de cd You Win Again. Van Morrison en Linda Gale Lewis. 21 tracks op die cd. En de laatste track is Why Don't You Love Me. Think twice before you go. Baby, this will be the end. Think twice before you go. Baby, this will be the end. Can you leave me one time? Baby, you will leave again. Stand somewhere with me, baby. Then I know you paid your due. Stand somewhere with me, baby. Then I know you paid your due. alone, you stand accused. Think twice before you go. Baby, this will be the end. Think twice before you go. Baby, this will be the end. If you leave me one you done me wrong. You're breaking my heart. You know you done me wrong. Baby, come back home. Come back where you belong. Think twice before you go. Baby, this will be the end. Think twice before you go. Baby, this will be the end. If you leave me one? will live again. One more time. Hey, twice the En er staat het eind van Van Morrison en Linda Gale Lewis van de CD You Win Again. Mark Knopfler, u weet het wel, hij is de voorman van de Dire Straits. En hij heeft een eigen band opgericht. Niet meer onder de naam Dire Straits, maar ik denk dat er toch nog wel eh, een aantal mensen van de Dire Straits in die band zitten. Lust on the River, hij doet het hier samen met Emmylou Harris. Hij heeft het overigens nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij ook country liefhebber is hoor. lost on the river, dark is the night, just like the blind praying for a sign, drifting alone, heart filled with strife. I'm lost on the river, the river of life. Once, dear, I thought. say cut like a knife and I'm lost on